Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De eerste elektriciteit was bij 24.000 huishoudens uitgevallen... nadat een gevechtshelikopter tegen een bliksemdraad van een hoogspanningsmast was gevlogen. Het gaat volgens dan nog uren duren voordat iedereen meer stroom heeft. In het getroffen gebied houdt de politie extra toezicht. Toch kwam het in Culemborg tot vernielingen. Geruchten van plunderingen sprak de burgemeester tegen... De brandweer hield verzorgingshuizen in de gaten... om erop toe te zien dat iedereen zich kon redden in het donker. In Griekenland is een Nederlandse journalist opgepakt... die voor het programma Brandpunt bezig was met een reportage over immigranten. Zakir Kader was met een groep Syrische vluchtelingen... in het grensgebied tussen Griekenland en Turkije... bij een rivier die de Grieken zien als militair gebied. Hoewel Kader een Nederlands paspoort bij zich had en twee perskaarten... geloofde de Griekse politie niet dat hij een Nederlandse journalist is. Volgens Brandpunt vanwege zijn uiterlijke naam. Waarschijnlijk blijft hij vannacht vastzitten. In de buurt van de Finse hoofdstad Helsinki heeft een vader zijn kind van drie jaar oud neergestoken. Het kind overleed korte tijd later in het ziekenhuis. De vader zou zijn kind zonder toestemming hebben meegenomen uit het huis van de moeder. Hij zit vast. Leerlingen van een school in de buurt waren getuigen van het incident. Zij worden behandeld door slachtofferhulp. Voor het eerst in 60 jaar ontbreekt Italië op het wereldkampioenschap voetbal. In de play-offs moest Italië winnen van Zweden, maar het bleef in Milaan 0-0. De eerste wedstrijd hadden de Zweden met 1-0 gewonnen. Italië werd vier keer wereldkampioen. Het land ontbrak in 1958 voor het laatst op een WK. Het weer. Op de meeste plaatsen droog en brede opklaringen. In het binnenland kan het vriezen. Elders wordt het zo'n 2 tot 5 graden. De komende dag bewolkt met soms lichte regen of motregen.